Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Oud-Kamervoorzitter Ariep probeert het onderzoek naar haar via de rechter te stoppen. Ook wil ze niet dat de resultaten van het onderzoek naar buiten komen. Vorig jaar leek uit dat er een onderzoek zou komen... naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Ariep... in de tijd dat ze Tweede Kamervoorzitter was. Maar voor Ariep blijft er superveel onduidelijk... vertelde ze laatst in het tv-programma Zomergasten. In september is het precies één jaar. En ik heb tot de dag van vandaag weet ik niet waar het over gaat, concreet. Vera Bergkamp, die nu Tweede Kamervoorzitter is... zegt dat Ariep eist dat alle onderzoeksgegevens de papierversnipperaar ingaan. Ook wil ze dat de Tweede Kamer met een pot geld komt... voor alle schade die ze door het onderzoek heeft geleden. In Nieuwegein is weer een tram ontspoord na een botsing met een auto. De auto en de tram zijn flink beschadigd, maar er is niemand gewond geraakt, meldt RTV Utrecht. De berging gaat nog zeker, tot gaat nog zeker de hele avond duren. Op dezelfde kruising waren er in het voorjaar van 2021 drie aanrijdingen tussen auto's en trams. Dat was alle keren de schuld van de automobilist en leverde 5 miljoen euro aan schade op. Het is moeilijk om te zien waar je je elektrische auto goedkoop kan opladen. Dat zegt de Consumentenbond tegen Nieuwsuur. De tarieven van openbare laadpalen kunnen flink uiteenlopen van 30 tot 70 cent per kilowattuur. Er zijn apps om de tarieven te vergelijken, maar dat is veel gedoe en onoverzichtelijk, zegt de Consumentenbond. Maar de branchevereniging van laadpalen en passen is het daar niet mee eens. Ik vind dat die apps dat die behoorlijk, over, behoorlijk overzicht bieden. Dus daar, ik denk dat, dat ik zou de consumenten willen aanbevelen om naar dat soort apps op zoek te gaan. Er is ruimte voor verbetering, maar ik denk dat ten aanzien van die transparantie dat we gewoon voorop lopen in, in, in Europa. Als het aan de consumentenmond ligt, moet je gewoon op een schermpje op de laadpaal kunnen zien wat het kost, net als bij de benzinepomp. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgen kan er opnieuw een bui vallen, maar het is overwegend droog.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 Glij uit door het vele op, maar ik kan er weer tegenaan. Trek mijn jas aan, neem mijn koffer mee, ga de deur uit, met persoonlijkheid vol. Loop honderd keer met tegenwind, maar voor mij is dat geen probleem, omdat ik zo mijn weg wel vind.